Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. ook al is Irene in kracht afgenomen. De storm heeft de afgelopen avond de staat Vermand getroffen. Volgens de rampenbestrijding staan daar enkele kleine steden helemaal blank. Doordat tientallen elektriciteitsmasten zijn omgewaaid... zitten 4 miljoen huishoudens aan de oostkust de komende dagen zonder stroom. Irene heeft in New York minder hard toegeslagen dan werd gevreesd. In laaggelegen wijken staan straten blank, maar het leidt niet tot grote problemen. De 350.000 mensen die werden geëvacueerd kunnen weer naar huis. Verzekeraars schatten dat de totale schade door Irene ongeveer 7 miljard dollar zal bedragen. Dat is iets minder dan eerder werd gedacht. UNICEF gaat zorgen voor vers drinkwater in de Libische hoofdstad Tripoli. Het VN-kinderfonds zal zo'n 5 miljoen liter naar de stad transporteren. Nu dictator Gaddafi en zijn troepen zijn verdreven, heeft de stad een ander probleem. Er is een tekort aan voedsel en drinkwater. De afgelopen weken is er nauwelijks aanvoer van levensmiddelen geweest door de gevechten en zijn veel waterleidingen en drinkwaterbassins verwoest of zwaar beschadigd. In de Libische hoofdstad wonen ongeveer 1,7 miljoen mensen. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Bagdad zijn zeker 29 mensen omgekomen. Tientallen bezoekers raakten gewond. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op tijdens een speciale gebedsdienst voor de ramadan. De aanslag was in de Umm al-Qura moskee. Dat is de grootste Soenitische moskee in de Iraakse hoofdstad. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar het vermoeden bestaat dat Al-Qaeda erachter zit. Het weer vannacht en overdag in het noorden buien, overdag in het zuiden eerst nog zon. Het wordt dan 16 tot 18 graden.